en is naar het ziekenhuis gebracht. De evacuees zijn opgevangen in een restaurant in de buurt. Een advocaat die tientallen gearresteerde jongeren uit Veen bijstaat... heeft kritiek op de aanpak van de politie. Een grote groep Brabantse jongeren keerde zich maandagavond tegen de politie en de brandweer... nadat ze autowrakken in brand hadden gestoken. De groep blijft ook tijdens oud en vastzitten. De advocaat spreekt van een schepnetmethode waarbij alle aanwezigen zijn opgepakt... zonder dat duidelijk is wie wat heeft gedaan. In Medemblik in Noord-Holland is een man van 51 omgekomen door vuurwerk. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd en of er sprake was van illegaal vuurwerk. Het vuurwerk ontplofte aan het begin van de avond. Het slachtoffer overleed ter plekke. In Zuid-Soedan zitten twee Nederlandse marechaussées vast op een VN-basis met vluchtelingen. Het zijn opleiders van Zuid-Soedanese politiemensen. Sinds de mislukte staatsgreep van half december kunnen ze het land niet uit. De VN-basis is een toevluchtsoord geworden voor duizenden vluchtelingen. Volgens de Nederlanders is de situatie erbarmelijk. Defensie probeert de twee weg te krijgen. De vuurwerkverkoop ligt dit jaar iets hoger dan vorig jaar. Volgens schattingen van de branchevereniging hebben consumenten voor ongeveer 67 miljoen euro aan vuurpijlen en knallers aangeschaft. Vorig jaar ging er voor zo'n 65 miljoen de lucht in. Daarnaast zijn er naar schatting een miljoen vuurwerkbrillen over de toonbank gegaan. Het weer, op steeds meer plaatsen regen of motregen, maar de komende uren ook weer vanuit het zuidwesten droog met opklaringen. Minima rond 3 graden. Nieuwjaarsdag is vrijwel droog met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond komt er regen en een stevige wind. Ook de dagen daarna wisselvallig en met 10 graden erg zacht. Dit was het en NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Dit is Kerst met ZFM. Met menu nu de nacht. Santa's coming to town tonight and he's gonna make you sing. Those Christmas songs and Christmas rhymes, of presents he will bring. internet. www.zfmzandvoort.nl Cause everybody, let's go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. Everybody, we'll need somebody. It's Christmas time. Come on, it's cold outside. You better stay here by the fireside, by the fireside. je fijne dagen. tijd van het jaar met CFN ZFM. Cap off, kneeling at the back of the church, feeling water on your brow with its healing, it hurts at first.